Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Na CZ hebben twee andere grote zorgverzekeraars hun premies voor volgend jaar bekendgemaakt. VGZ verhoogt de premie met 4 Mensis met 2,5 Het maandbedrag komt bij VGZ uit op ongeveer 121 euro, bij Mensis op 122. Die zijn daarmee goedkoper dan CZ, dat gisteren met zijn premie kwam. Bij CZ wordt de zorgverzekering ruim 7% duurder, namelijk bijna 125 euro per maand. Het kabinet had op een nog grotere premiestijging gerekend. De vierde grote zorgverzekeraar, Achmea, moet zijn nieuwe premie nog bekendmaken. Dat moet uiterlijk maandag gebeuren. Premier Rutte zegt dat het kabinet positief staat tegenover het VN-migratiepact, ook wel het verdrag van Marrakesh genoemd. Hij noemt het een meerwaarde dat landen afspreken dat afgewezen asielzoekers weer worden toegelaten in het land waar ze vandaan komen. Het pact raakt volgens Rutte niet aan de soevereiniteit van een land. Sommige partijen in de Tweede Kamer zijn daar wel bang voor. Ook de VS, Hongarije, Polen en Oostenrijk keren zich tegen het verdrag dat migranten te veel rechten zou geven. Columnist Dirk-Jan Epping wordt lijsttrekker van Forum voor Democratie... bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Hij stopt daarom per direct met zijn column in de Volkskrant. De 60-jarige Epping zat al eerder in het Europees Parlement. Dat was van 2009 tot 2014 voor de eurosceptische Belgische partij Lijst de Dekker. Eerder werkte Epping onder meer voor eurocommissaris Bolkestein, onder meer als speechschrijver. Hij was ook lid van de VVD. De leden van Forum voor Democratie moeten de voordracht van Epping als lijsttrekker nog wel goedkeuren. Het weer. In de loop van de nacht gaat het op veel plaatsen regenen.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 And now the people in the club, they do like us. High heels, lipstick on, dance until we see the dawn. Flashing lights, deep down low, we are gonna make it blow. Drop it down, shake that ass, everybody make it clap.